Drie uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Dat de Nederlandse regeringsvliegtuig volgende maand leeg heen en weer vliegt naar Australië. Dat gebeurt in verband met het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Volgens RTL Nieuws kost die tocht een kwart miljoen euro. Dat vinden de partijen te duur. De koning en de koningin nemen een lijnvlucht. Het regeringstoestel is voor tochtjes in Australië zelf. Dat is volgens de Rijksvoorlichtingsdienst de goedkoopste manier. Niet alleen in Enschede, ook in Drachten kunnen patiënten dit jaar niet meer terecht in het ziekenhuis omdat zorgverzekeraars te weinig zorg hebben ingekocht. Bij het medisch spectrum Twente ging het alleen om patiënten die verzekerd zijn bij VGZ. Maar bij het ziekenhuis in Drachten zijn de afspraken met alle verzekeraars overschreden. Er is al 9% meer zorg geleverd dan afgesproken. Daarom gaan sommige polies in het ziekenhuis straks de helft van de dag dicht... en moeten patiënten de rest van dit jaar naar andere ziekenhuizen. Spoedgevallen worden wel behandeld. Twee mannen uit Barneveld en Ermelo zijn wegens handel in illegaal vuurwerk veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Volgens de rechtbank in Arnhem vormden ze een criminele organisatie... en was de opslag van de duizenden kilo's lawinepijlen en ander vuurwerk levensgevaarlijk. Acht andere verdachten kregen kortere straffen. Met de populaire smartphone-game Pokémon Go is afgelopen zomer in recordtijd honderden miljoenen dollars verdiend. In 90 dagen leverde het 600 miljoen dollar op, meldt de techsite VentureBeat. Andere populaire spelletjes hadden veel meer tijd nodig om dat bedrag te verdienen. Volgens de onderzoekers brachten gebruikers ook veel tijd door met het spelen van Pokémon Go. Namelijk net zoveel als met de 19 spellen die daarna op de lijst staan bij elkaar. Het weer. In het zuiden is het mistig, maar soms schijnt ook de zon. Vanuit het noorden trekken er meer buien over het land. Het wordt een graad of 12. Dit weekend koude nachten en ochtends kans op dichte mist. In de middag meer zon bij ongeveer 10 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vielen op eh, de A2 Utrecht-Den Bosch tussen eh, Culemborg en Knopendel 6 kilometer.